Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een mooie festivalzomer aan. Want niet alleen mogen de festivals doorgaan... maar je hebt ook geen negatieve test meer nodig... om je tentje op te zetten in Biddinghuizen of Landgraaf. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Dat 1G-beleid gaat alleen gelden voor grote evenementen binnen... en dus niet buiten of in stadions. Minister Kuipers wil het nog niet bevestigen, maar... We zijn... Eh, Zeker positief. Ik ga er vanavond verder wat over zeggen. Bij die PESCO vanavond geeft hij dus meer details. De versoepelingen voor festivals en grote evenementen gaan al volgende week vrijdag in. De politie heeft drie mannen opgepakt voor het doorverkopen van gestolen toetsen. Ze verkochten die aan studenten van Saxion Hogeschool in Enschede. Een van de verdachten is een medewerker. De school heeft hem geschorst. Het is ook nog niet duidelijk wat voor gevolgen het heeft voor studenten. Voor de Nederlandse tweemansbob zitten de Olympische Spelen erop. Ivo de Bruin en Jellen Franjits moesten vanmiddag bij de beste 20 eindigen om nog kans te maken op een medaille. Maar na drie afdalingen staan ze op plek 23. Ivo de Bruin komt zaterdag nog wel een actie, dan in de viermansbob. Er is nog altijd kans op een Nederlandse kunstschaatsmedaille. Lindsay van Zundert heeft zich geplaatst voor de vrije kuur. Vanmiddag ging ze hartstikke lekker op de korte kuur met haar pirouettes en sprongen. En ze kon er zelfs nog een beetje van genieten. Als ik echt op het ijs stap, dan heb je echt nog wel spanning en kriebels. Maar eigenlijk als ik op het moment dat ik sta, dan, dan sta ik ook. En dan glijdt het allemaal van me af en dan denk ik van ja, doe gewoon mijn ding. En vaak valt de stress dan ook al weg. Een ijskonijn. <laughs> het is maar hoe je me wilt noemen. Een beetje is de eerste Nederlandse kunstschaatsen op de Spelen in 46 jaar. Van Zundert moest vandaag bij de beste 25 eindigen en dat is dus gelukt. De medailles worden verdeeld naar de vrije kuur, die is donderdag. Het weer, het waait stevig. Vanmiddag komt er ook flink wat regen aan en het is een graad of 9. Morgen eerst ook regen, later wordt het droog en is het eigenlijk best warm. 11 graden op de Wadden en 14 graden in het zuiden van het land.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 the way that you get down klinkt André. Het is te lang stil geweest. Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Een ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd welkom bij de eerste rond. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst op waren voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen. Het is tijd, de hoogste tijd Het is tijd, de hoogste tijd. Zo lang gewacht op weer avond gezelligheid. Welkom mevrouw, welkom meneer. Marvin Gaye. Salute the Vandross, a little Anita, but definitely set this party alright. bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Oh? Telling me them diamonds when she know they rhymes.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 I twist when I shot and I be sipping Hennessy. Cause I'm a Marie, when I smoke a B, you can pick with me, put it on the G. And now Come with me and sip on some Evelyn champagne.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 Santo Domingo of Ibiza, ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor lijf, dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond vijf, maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw voelde zo benauwd. Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? ik iets herinner, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik. laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw zo benauwd. Dus één hey, mevrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademnood. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen nee, meer, kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo of ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw nou.